Jan van der Putten met het NOS-journaal. Philip Morris gaat een deel van de lege fabriek in Bergen-op-Zoom weer gebruiken. Het bedrijf wil daar speciale tabak gaan maken voor elektronische rookwaar. Dat kan 70 nieuwe banen opleveren. Twee jaar geleden stopte Philip Morris in Bergen-op-Zoom. 1200 mensen verloren hun baan. Het Britse bedrijf Lotto Veet wil een goede doelenloterij beginnen in Nederland. De kansspelautoriteit heeft een aanvraag van Lotto Veet voor een vergunning in behandeling genomen. Tot nu toe liet de overheid alleen de vier bestaande goede doelenloterijen toe. Lotto Veet vocht dat bedrijf, beleid bij de rechter aan en kreeg gelijk. Premier Rutte noemt de uitslag van het Oekraïne-referendum rampzalig. Volgens hem is het nog steeds mogelijk dat Nederland het Europese associatieverdrag met Oekraïne niet ondertekent. Het Nederlandse referendum werd gehouden op 6 april. 61% van de kiesgerechtigden stemde toen tegen, 38% voor. De islamitische terreurgroep Abu Sayyaf heeft op de Filipijnen opnieuw een ontvoerde Canadees onthoofd. Het lichaam werd gevonden in de stad Jolo. In april had de terreurgroep al een andere Canadese gijzelaar vermoord. Het ultimatum voor de betaling van losgeld verliep vandaag. Aan de Grieks-Macedonische grens wordt weer een geïmproviseerd vluchtelingenkamp ontruimd. Daar zitten volgens de autoriteiten zo'n 1800 mensen. Ze worden naar een officieel opvangkamp gebracht. Vorige maand werden al vluchtelingen uit Idomeni naar Thessaloniki gebracht. Björn Kuipers fluit donderdag zijn eerste wedstrijd op het EK. Het is het duel tussen Duitsland en Polen. Die wedstrijd in groep C begint om 9 uur s avonds in Saint-Denis. Kuipers was in de speelronde op het EK in Frankrijk nog vierde man bij de openingswedstrijd tussen Frankrijk en Roemenië. Het weer nog buien, soms met onweer. De zwaarste buien vallen in het oosten. Af en toe ook zon en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wisselvallig, buien en onweer, zo'n 19 graden. En na morgen verandert er weinig.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 You, you know you got that figure. you you wicked to rotted now. Lie. you I like the way how you flow. Every time you're passing me by. you wiggly jiggly and oh. And you wicked to rotted now. Hey sexy started.